Radio 501 Blues on Sunday. Met Rogier van Diesveld. Now you're listening to Radio 51 Blues on Sunday. And as usual, I'm with you till 10 p.m. with the finest blues you never heard. And have new blues music for you in the next two hours, so still be with us. Vandaag weer een nieuwe Blues on Sunday tot 10 uur vanavond. Vanavond eh, heb ik weer muziek van Nederlandse bluesmuzikanten, maar ook van muzikanten uit Amerika en ook uit Noorwegen. Eh, en het album Blow Your Horn van het Friese duo Homeless is in november album van de maand. En daarvan hoor je de komende twee uur twee tracks. En dat dan de gehele maand november. En voor de liefhebber van muziek van Poppa Chubby heb ik muziek van zijn nieuwe album. En ik heb eh, twee kaarten voor Poppa eh, Chubby in Manifesto in Horen op 13 november. En die kon je winnen, maar als je hebt meegedaan blijf dan wel luisteren, want de uitslag hoor je straks. En voor de rest nodig ik je uit om vanavond te blijven luisteren wat er vanavond allemaal weer langskomt. Blijf erbij, want het is nu tijd voor muziek. Are you ready for the blues? We gaan beginnen met het eerste nummer. Ik heb vanavond als eerste werk van MK's Marvelous Medicine. En dat is een bluesrockband uit Noorwegen. En dan moet ik de namen van de bandleden natuurlijk in het Noors uitspreken. En ja, dat is niet mijn sterkste kant, maar ik ga het toch proberen. Eh, komt die Marie Christine Dale is de zangeres. Misschien moet ik wel zeggen Marie Christine Dale. Eh, en eh, zij is zangeres en gitarist van de band. Uh, Stian Brankgott is een eh, bassist. En de drummer is Felix en Rudy. Ik neem aan dat ik het allemaal goed heb eh, uitgesproken. zij stuurde mij een single en die heet When You're Young. Radio 501 Blues on Sunday. Case Marvelous Madison uit Noorwegen. En nu gaan we een plaat draaien. Nee, zijn niet klaar. Nu gaan we een plaat draaien van Low Society Band. En dat nummer heet Let Me Ride. En ze toeren op het ogenblik in Europa. En nu eh, Broken Hungry. En dat is van eh, Robert Vossen. En Robert Vossen is weer bekend van de Robert Vossen Band uit Nederland. Well, I'm broke and I'm hungry. 501. 24 uur per dag de beste muziek. Popchubby speelt 13 november 2016 in Manifest horen. En voor het optreden heb ik twee kaarten liggen en die konden jullie winnen. Eh, maar dan moest je wel een vraag goed beantwoorden. Komt de vraag, wat betekent Poppa en het goede antwoord is het krijgen van een erectie. En in de volksmond werd in de New Yorkse wijk de Bronx dan gezegd pop-up chubby. En dat werd doorgaans uitgesproken als pop-up chubby. Eh, de artiestenaam Poppa Chubby is dus een eh, verbastering van Pop Up Chubby. Eh, ook verwijst Chubby natuurlijk naar zijn postuur. De prijs is gewonnen door Caroline Dekker. Gefeliciteerd, jij hebt de twee kaarten voor Poppa Chubby gewonnen. 13 november in Manifesto Horen. En natuurlijk draaien we wat van zijn nieuwe album, The Catfish. En dat is eh, pas uitgekomen. En daarop staat het mooie nummer Motorhead Save My Life. Radio 501 Blues on Sunday. Chubby van het album The Catfish. En dat zal u zeker waarschijnlijk ook wel spelen. In Manifesto in Horen op 13 november. Buddy Williamson Band. Hij heeft een plaat gemaakt. Blues, uh, back, A Back Full of Blues. Dit is Medel. Town, hè, de En die hebben op 13 september gespeeld bij ons op het podium in uh, Radio 5 Lane Blues on Sunday. Dit is Piet Mitchell, a Master of Time. things de maand is Blow the Horn van het Friese duo Homeless. Dat op 28 oktober is uitgebracht. Op onze website wwwradio kun je hierover meer informatie vinden. Van dit album hoor je nu Don't Blame Me. nummer is eh, eh, getiteld Fire on the Floor. Van het gelijknamige album Fire on the Floor. En dus uit 2016. Net een eh, aantal weken op de markt. bed Hart. Love is a fever. And is burning me alive. It can't be tamed There is no mercy for the fallen nor for the weak. Love is a nasty word to speak. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I'll be sliding off of my seat for. kind of love don't need no bed or satin sheet. Nothing soft, nothing soft or sweet to drink. Love is a lesson you were born never In your soul. the door, saying no way out. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I've been sliding off of my seat for his flame. One Blues on Sunday. The finest blues you've never heard. Dit is Radio 501. Ik heb zomaar weer de zin om wat van eh, Rusty Wright Band te draaien. Rusty Wright, de man met het eh, grijze haar tot bijna op zijn middel. Ja, lang haar en een grote baard. Hij speelt gitaar en hij zingt. Dit is Arms of Another. but she picked up with I'm here. Received your invitation to the wedding of the year. I remember when you were married once before. So please. op Facebook. Dus gewoon even naar Rusty Wright. En Wright schrijf je met de W-R-I-G-H-T. Dit zijn de and Dirty van het eerste album wat ze uitbrachten. Is dit Country Sizzle. En dat eh, album, wat even kijken hoor, dat kwam uit in 2012. En het heet ook gewoon The Damned and Dirty. please don't leave me alone. as cold as the ice. Closer to you, baby, as it gets to an end. Eh, we gaan naar de eh, Nederlandse band Philby's Freedom. Eh, prachtig mooie cd. Ik draai regelmatig wat van deze cd. Dit is Down Don't Bother Me. Down Don't Bother Me. van dit eerste uur. En dan gaan we even naar het nieuws. En dan kom ik straks in de tweede uur bij jullie terug. Dit is Albert Cummings. En het nummer heet Old Dog. Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. moeder uit het Brabantse Oosterhout heeft haar 17-jarige zoon aangegeven bij de politie. Dat deed ze nadat ze op onder meer Facebook en Dumpert een filmpje had gezien waarin hij in een dronken bui iemand in het gezicht sloeg. De vrouw vond de actie zo afstotelijk dat ze eerst haar zoon belde om verhaal te halen. Toen ze geen contact met hem kreeg, belde ze de politie. De militante Koerdische splintergroep TAK heeft de verantwoordelijkheid voor de bomaanslag van de afgelopen vrijdag in de Turkse stad Diyarbakir opgeheist. De organisatie heeft dat gedaan op zijn eigen website. De TAK wordt gezien als een afsplitsing van de PKK die strijdt voor meer autonomie voor Koerden in Turkije. Dit jaar claimde de splintergroep al meer bomaanslagen. Het aantal elektrische auto's zal de komende jaren in Nederland amper groeien. Daarnaast verdwijnt de bulk van elektrische leaseauto's die de komende jaren op de tweedehandsmarkt komen. En dat gaat naar het buitenland. Dat zelt een aantal organisaties, waaronder de ANWB, Stichting Natuur en Milieu en enkele technische universiteiten. daarmee zijn miljoenen euro's aan subsidie op die auto's voor Nederland weggegooid geld. Het weer nog even. Vanavond draait de wind naar het noordoosten. Op de Wadden kan de wind hard tot stormachtig zijn. Daarbij kunnen zware windstoten voorkomen van 80 km per uur. In het zuidoosten is het eerst droog, maar in de nacht trekken nieuwe buien van noord naar zuid. Het wordt zo'n 4 graden.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 I'll be in your radio till 10 p.m. Central European Standard Time. So stay with us for the finest blues you never heard. Welkom in het tweede uur van Blues on Sunday. We hebben nog lekker een uurtje te gaan tot 10 uur. Dus eh, we hebben al een mooi uurtje achter de rug, maar we doen nog een uurtje. En ik heb zo vermoeden dat jullie er allemaal nog zijn. Eh, vandaag heb ik eh, muziek van Nederlandse bluesmuzikanten en ik heb ook muziek van over de grens. En in het vorige uur heb je de uitslag van de Poppa Chubby prijsvraag gehoord. En de kaarten zijn gewonnen door Caroline Dekker. Dit tweede uur ben ik begonnen met het eh, nieuwe werk van de Dynamite Blues Band uit Nederland. En je hoorde Kill Me With Your Love. En dat staat op het gelijknamige album Kill Me With Your Love uit september 2016. En de Dynamite Blues Band die timmeren lekker aan de weg. Eh, dus hou in de gaten of ze binnenkort bij jou in de buurt spelen, want dat is zeer de moeite waard. En dan de tweede plaats van de tweede uur. Dat is muziek van Stevie Ray Vaughan. Van zijn eerste soloalbum Texas Flat uit 1983. Het album is eh, dit jaar ook alweer 33 eh, jaar oud inmiddels. Dus het nummer dat ik heb gestart is ook alweer 33 jaar oud. En is getiteld Mary Had a Little Lamb. En dat is weer een kinderversje dat op muziek is gezet. Luister naar Stevie Ray Vaughan. Radio 501 Blues on Sunday. Mary had a little lamb. His fleece was white as snow, yeah went.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 I'm in love, but you're moving on. Nights are lonely. Oh, since you've been gone, I don't know, honey. were so kind But you left me all alone When it all seemed just fine I tried to change it But I can't turn back the years Walk this life with me And honey, breathe down your fears oh. We gaan naar een album toe. Wat uh, uh, afgelopen maand, uh, verleden week ook, maandalbum was. Free at Last van AJ Plug is dit van haar nieuwste album. Woman, now what you gonna do? He slams his fist into your door, spreading dirty things about you too. Woman, you've got to make a move. It's time to leave the man before he beats you black and blue. You better pack your bag and take your children too. Oh, you better pack your bag and take your children too. Yeah. luisteren naar de Guitar Guy en de Cruisers. En die komen uit het oosten van het land. Dit nummer heet Big Road Blues. guitar guy in the Cruisers. Big Road Blues. Radio 501 Blues on Sunday. The finest blues you've never heard. En nu is het tijd voor de Winters Blues Band. Het uh, album heet Lucky Strike Mama. Dit is Saints and Sinners. Saints and Sinners priests and thieves, jokers and gamblers, card up as thieves, soldiers of fortune, won't you believe? And big men sure don't practice what they preach. Women and whiskey, late nights too. One stolen kiss can still. Jackson van het Friese duo Homeless, dat op 28 oktober is uitgebracht. Op onze website wwwradio kun je hierover meer informatie vinden. Van het album hoor je nu Broken Faces. broken phrases, crying hearts. No laughing people, no dinner that starts. Empty stomachs, empty eyes. No big stories, not even lies. Hey people. It's a mad world. I tell you, it's a hard world. Helpless hopeless people all around. Young dead body on the ground. for a second chance. So many people running for a dictator's dance. En nu is het tijd voor Alex Lopez. Eh, het nummer heet Can't Hide Your Love. We zijn er tot 10 eh, uur. Dus nog zo'n 26 eh, minuutjes te gaan tot 10 uur. En dan maar weer wachten tot volgende week. Maar eerst nog tot 10 uur. Blues on Sunday. Die komt uit Hollywood. Nee, hij komt niet uit Hollywood. uit Los Angeles. En hij woont uh, in Royal Canyon. En dat is... Uh, uh, ja, hoe heet het? is een straat eigenlijk. Laurel Canyon in Los Angeles. I, ah, it still come around. Spectacle. was, eh, even kijken, in september, eind september was hij in Alkmaar op het Alkmaar Blues Festival. Hij heeft ook de Serre van de Hemel gespeeld op de Stenenbrug, of de Platte Stenenbrug, de Plattebrug, zoiets. Ik weet niet meer precies hoe die plek heette. We gaan de Dempton Dirty van het album Hoodoo Down. Is dit Hoodoo Down? Eh, in de gaten houden. Als ze in de buurt spelen, dan kun je daar het album aanschaffen. Eh, ik kreeg ook nieuw werk binnen van Blacktop Deluxe. Eh, dat is een band uit Engeland ook. En het is van een ja, nieuwe single uit 2016 is net uit. Dit nummer, dus deze single die je nu hoort... Dat is Robinson's Shaft. En binnenkort komt het hele album. een eh, album uitgebracht. En daarvan is dit een nummer en dat heet Made of Stone. De Matt Jacobs Band. There are no two ways about it. I've been waiting too long. Luisteren naar een, eh, een nummer van eh, eh, Indigenous. Ja, moeilijke naam hoor, voor een bluesartiest. Indigenous. Indigenous, yes. Ehm, het is van het album Time is Coming en het is uit 2014. En het nummer heet Grey Skies. Sunday. The finest blues you've never heard. Time flies. It's almost 10 p.m. over here, so this will be the start of the end of Radio 501 Blues on Sunday for tonight. If you want airplay on Radio 501, send your tracks and info to email address rogier at radio501.nl. We zijn bijna aan het eind gekomen van Blues on Sunday. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een gloednieuwe Blues on Sunday. Als je airplay wilt hebben op Radio 5 Lane, dan kun je jouw bluesmuziek naar ons opsturen. En dat kan dan naar rogierradio 5 En dat kan ook via Dropbox of WeTransfer.com. Ik bedank alle muzikanten en luisteraars die mij de laatste week weer informatie en nieuwe muziek hebben toegezonden. Nog even aandacht voor de prijsvraag. Eh, Poppetjubby Chubby speelt 13 november 2016 in Manifesto in Horen. En eh, daar hadden we een prijsvraag over. En die is gewonnen door Caroline Dekker. Ik eh, heb eh, natuurlijk ook nog even een paar mededelingen. Als je Facebook hebt, dan kun je de Blues on Sunday Facebook like page vinden. Met de naam Radio 5 Lijn Blues on Sunday. Ga er even heen en klik op like. Want we zijn namelijk druk bezig om de 1000 likes voor het eind van dit jaar te halen. Dus eh, we hebben nog eh, twee maanden, uh, anderhalve maand ongeveer, waarin het moet lukken. Dus doe mee en help ons aan die likes. Voor de rest ben ik de hele week weer te vinden op Twitter en Facebook onder de naam RVD 501. En dat geldt ook voor Radio 501, maar dan onder de naam Radio 501. Voor de rest kun je ook de hele komende week weer terecht op www.radio501.nl. Je merkt het, Radio 501 bereikbaar als je beste vriend. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van Blues on Sunday. Ik ben eh, volgende week eh, zondagavond weer bij jullie op de radio om 8 uur.